Zit van der Linde met het NOS-journaal. Polen waarschuwt dat Wagner-huurlingen migranten de grens met de EU over proberen te zetten. Volgens premier Morawiecki hebben zo'n 100 huurlingen in Belarus zich verplaatst naar de stad Grodno, dicht bij de grens met Polen. De premier zegt dat de situatie steeds gevaarlijker wordt. Hij vermoedt dat militairen zich vermommen als grenswachten om zo migranten over te laten steken. Leden van het Wagner-leger zijn naar Belarus gegaan na de opstand van hun leider Prigozhin enkele weken geleden. Bij het zomercarnaval op de Koolsingel in Rotterdam is vanmiddag geschoten. Volgens de politie raakte niemand gewond en is de verdachte er doorgegaan. Het is nog onduidelijk waarom er is geschoten, dat onderzoekt de politie. Bij het traditionele zomercarnaval is het bomvol in de binnenstad. Carnavalswagens met dansers trekken door de straten. Op meerdere wegen naar het zuiden van Europa is het vandaag erg druk. In Frankrijk stond er iets voor het middaguur bijna 1100 kilometer file volgens de ANWB. In Zwitserland liep de vertraging voor de Gotthardtunnel op tot meer dan twee uur. En de Brennerpas werd enige tijd geblokkeerd door klimaatactivisten. Voor komende zaterdag wordt er nog meer drukte op de weg verwacht en dan vooral in Frankrijk. Bij de restauratie van een eeuwenoude boerderij in Eindhoven is een aardewerk kapot gevonden met 317 zilveren munten. De oudste munt komt uit 1680, de meest recente uit 1824, meldt de gemeente Eindhoven. De munten zijn weinig waard omdat ze zwaar beschadigd zijn. Het koper in de munten is geoxideerd. Het merendeel bestaat uit ruiterschellingen, voornamelijk uit Nijmegen.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 Weet je, ah. ga niet toe, en sweet en sour. En ik zwaai naar de politie, want vanavond hebben ze niks op mij. something, it's beautiful. It's full of life and it is all blue. I see a sunset to feel good. jouw keuze ZFM. Heaven had a phone line. do, thinking. ZFM Zandvoort. Zandvoort. Cama, cama, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra supo a gloria, hoy me sabe a pura miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta, mal parece que solo me quedé y fue pura solita tu mentira, que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber el camisa nera, porque negra tengo el alma.